Gisteren kwam de fractie er na urenlang beraad niet uit. De discussie spitste zich toe op een conflict tussen de onderhandelaars Klink en Verhagen. Klink zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de fractie er vandaag wel uitkomt, maar hij wilde dat niet toelichten. Kamerlid en minister Verburg antwoordde op de vraag of ze vertrouwen heeft in een goede afloop. Dat ze het alleen maar kan hopen. We gaan erin zonder te weten hoe we eruit komen, voegde ze eraan toe. FNV-bondgenoten vindt dat de lonen volgend jaar sterker moeten stijgen dan de inflatie. Op die manier worden volgens de vakbond consumenten aangemoedigd om meer geld uit te geven. Werkgevers en het kabinet willen de loonontwikkeling juist beperken... omdat dat goedkoper is voor bedrijven... en daarmee goed voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De definitieve looneis van de FNV wordt over drie weken op Prinsjesdag bekendgemaakt. PVV-leider Wilders vindt dat districtchef Gerda Dijksman van de politie in Zuidwest-Drenthe op staande voet moet worden ontslagen. Dijksman had de PVV op Twitter fascistisch genoemd en gezegd dat daar terecht zorgen over was. Wilders twitterde terug dat de politiechef zou moeten vertrekken vanwege die uitspraak. Burgemeester Heldoorn van Assen, de korpsbeheerder, had laten weten de tweet van de politiechef ongepast te vinden. Hij heeft Dijksman daarom een reprimande gegeven. Bij wedstrijden in de Champions League, de Europa League en andere internationale duels... zoals kwalificaties voor het EK zijn Vuvuzela's per direct verboden. Volgens de Europese voetbalbond UEFA past het bromgeluid van het toeter niet bij de Europese voetbalcultuur en de sfeer in de stadions. De zingende en juichende supporters zouden niet te horen zijn vanwege de Vuvuzela's. In Nederlandse stadions was de toeter al verboden. Het weer, vooral in het westen zonnig, in het oosten meer bewolking en een enkele bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen en vrijdag meer wolken en in het oosten opnieuw kans op een bui.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 come on. Oh. ZFM Zandvoort.